Dikte met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal zit in de halve finale van het WK. In Port Elizabeth won Oranje met 2-1 van Brazilië. De Brazilianen kwamen na een minuut of tien op voorsprong door Robinho. Ook in de rest van de eerste helft was Brazilië veel sterker. In de tweede helft deed Oranje het veel beter. In de 53e minuut maakte Oranje gelijk. Een voorzet van Sneijder ging via Brazilië-speler Felipe Melo in het doel. In de 68e minuut zette Snijder Nederland op voorsprong. en kopte een corner van Robben binnen... Kort daarna kwam Brazilië met 10 man te staan. Felipe Melo kreeg rood voor natrappen op Robben. Nederland moet, moet nu tegen de winnaar van het duel tussen Uruguay en Ghana. Die wedstrijd is vanavond. Van der Wiel en de Jong kunnen in de halve finale niet meedoen. Ze kregen hun tweede gele kaart. Bij Geldrop woedt een grote heidebrand. Snelweg A67 is in verband daarmee in beide richtingen afgesloten. De brandweer bestrijdt de brand op de Strabrechtse heide met groot materieel. Het vuur woedt inmiddels aan beide zijden van de A67. Hoe groot het getroffen gebied is, is onduidelijk. Wordt rekening mee gehouden dat er in Gelderop huizen moeten worden ontruimd. Zwemleraar Ben O.L. uit Den Bosch moet zeven jaar de gevangenis in wegens ontucht. Hij heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan ontucht met tientallen meisjes en aan drie gevallen van aanranding. Justitie had tien jaar cel en tbs geëist. El misbruikte jarenlang kinderen in zijn zwemschool, veelal gehandicapte meisjes. Hij maakte foto's en video's van het misbruik. Het OM gaat in beroep omdat er geen TBS is opgelegd. Thomas Berdic heeft de finale van Wimbledon bereikt. De Tsjechische tennisser was in de halve finale te sterk voor Novak Djokovic, die als derde was geplaatst. Het werd 6-3, 7-6 en 6-3. Dinsdag stuurde Berdic ook al zesvoudig Wimbledon-winnaar Roger Federer naar huis. Berdic neemt het zondag in de finale op tegen Rafael Nadal of Andy Murray.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 again usually getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you.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 California, cause you representing California.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 ocean. love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. I had a dream we were running from some. Blame stepping out tonight. 炸炸炸。 every